uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Oliemaatschappij Shell bouwt een nieuwe campus in Den Haag. Die komt op het terrein van de Haagse Nieuwe Energietak. Die doet onderzoek naar vormen van energie met minder CO2-uitstoot... zoals zonne-energie en biobrandstof. Shell gaat op de nieuwe plek wereldwijd onderzoek doen... en trekt 200 miljoen euro uit voor de bouw van de campus. En die levert waarschijnlijk honderden nieuwe banen op. Slachtoffers van seksueel misbruik door boeddhistische leraren en monniken... willen een ontmoeting met de Dalai Lama als hij komend weekend in Nederland is. De vrouwen willen de Tibetaanse geestelijk leider getuigenissen laten lezen... van twaalf slachtoffers. Drie van hen komen uit Nederland. voor zover bekend heeft de Dalai Lama nooit eerder om de tafel gezeten... met slachtoffers van seksueel misbruik. 13 miljoen moslims in de Chinese provincie Xinjiang en het noordwesten van het land hebben te maken met willekeurige opsluiting, mishandeling en indoctrinatie. Dat zegt Human Rights Watch. De mensenrechtenafdeling van de VN roept China op om toezichthouders in het gebied toe te laten. Vorige maand stelde de VN al sterke aanwijzingen te hebben dat in Xinjiang zo'n miljoen mensen in politieke heropvoedingskampen zitten. China ontkent dat allemaal. De politie in Utrecht heeft in een woning in het centrum van de stad... een man in zijn been geschoten. Hij zou iemand hebben bedreigd met een mes. De brandweer probeert de man nu uit de woning te halen. waarom de man iemand bedreigde is nog niet bekend. En het gemeentehuis van Renen is afgelopen weekend beschoten. Ambtenaren ontdekten vanochtend een vernielde ruit aan de achterzijde van het gebouw en vonden een kogel. Een gemeentewoordvoerder denkt niet dat het een gerichte actie is tegen de gemeente of tegen de ambtenaren. Het weer nog bewolkt, maar ook af en toe zon. Het is 17 tot 23 graden. Morgen nog iets warmer en in het zuiden de meeste kans op zon. Langs de noordkust gaat het dan hard waaien. vanaf woensdag een stuk koeler en ook meer kans op buien.